4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De coronamaatregelen worden vandaag versoepeld. De basisscholen en de kinderopvang gaan weer open. Ook is het uitoefenen van de meeste contactberoepen weer toegestaan. Kappers, schoonheidssalons en nagelstudio's kunnen dus weer open. Patiënten kunnen weer terecht bij therapeuten. Bepaalde sportclubs gaan weer open en ook rijlessen gaan weer door. Bij bijvoorbeeld de kapper moet er wel vooraf een afspraak worden gemaakt en moet er zoveel mogelijk anderhalve meter afstand worden gehouden. Een mondkapje is niet verplicht. Bij een brand in een hospice in de buurt van Moskou zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Veel mensen kwamen het gebouw niet uit omdat ze aan bed gekluisterd waren. De eigenaren van het hospice zouden geen vergunning hebben om terminale patiënten te verzorgen. De oorzaak van de brand in Rusland is mogelijk een defecte boiler in een badkamer. Sinds de coronamaatregelen bijna twee maanden geleden ingingen, is het aantal meldingen van overlast gestegen. Dat blijkt uit politiecijfers die NRC heeft opgevraagd. De politie rukte vorige maand vaker uit voor onder meer verwarde personen en zwervers. Agenten die zien vaker mensen die geen zorg meer hebben en geen dagbesteding of begeleiding meer hebben. En ook zijn er mensen niet in beeld en dat baart de politie zorgen. En op het strand van Kamperland in Zeeland is gisteren een kitesurfer om het leven gekomen. Mogelijk is hij door een windvlaag gegrepen en ergens tegenaan gebotst. Het slachtoffer is een man van 28 uit Den Bosch. Het KNMI heeft voor de kustprovincie code geel afgekondigd vandaag ook vanwege zware windstoten. Het weer, veel wind, bewolking. In het zuidoosten valt nog een spatje regen. Het koelt af tot een graad of 5. Overdag waait het flink, vooral aan de kust. Het blijft bewolken en droog bij maximaal 13 graden. En na maandag blijft het aan de koele kant en neemt de kans op een bui toe. Wel gaat de wind iets liggen.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 olvido. leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie tonight, yeah, 200 shooters on my brother's block, oh, yeah. Pedal off the roads like I love it, not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, oh, yeah. Never stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I got to see the you or me. That's just how I think it's either you or me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they stayin'. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Two-C slide, then I hit it double time, then I hit a spin, cause we spun that block a couple times. If it's not the right time, it'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see him in the summertime, whoa, yeah. Can't describe the pressure I be putting on myself, yeah. Really, I just can't afford to lose nobody else, yeah. If they moving shaky, we just do the shit ourselves, well. If I'm moving shaky, Chelsea do the shit himself, yeah. Solo niggas on a YOLO for real. Heard a lot about you, but we don't know for real. Next time, guarantee the truth will get revealed. Black leather glove, no sequins. Yeah, buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide.